Raymond Seré met het NOS Journaal. Hubert Bruls van het CDA wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe burgemeester van Nijmegen. Na een urenlange vergadering werd de huidige burgemeester van Venlo gekozen als meest geschikte kandidaat door de Nijmeegse gemeenteraad. Vorige maand meldde de Volkskrant dat PvdA-kamerlid Sharon Dijksma in beeld was voor Nijmegen. Zij stond volgens de krant eerst op het lijstje van de vertrouwenscommissie. Bruls stond tweede op die lijst. Hij heeft in Nijmegen gestudeerd en was ooit wethouder in die stad. De lichamen van de in Homs omgekomen journalisten Colvin en Oshlik zijn door de Syrische autoriteiten gevonden. Ze lagen begraven in de wijk Baba Amr. De stoffelijke resten zijn opgegraven en worden overgebracht naar Damascus. Daar worden ze overgedragen aan de Poolse ambassade. Die vertegenwoordigt in Syrië de VS en Frankrijk, landen waar de journalisten vandaan komen. De Amerikaanse Mary Colvin en de Fransman Remy Oschlik kwamen vorige week om bij de belegering van Baba Amr door het Syrische leger. Franse journaliste Edith Bouvier is veilig aangekomen in Libanon. Zij raakte ernstig gewond tijdens de aanvallen op de stad Homs. Ze liep een gecompliceerde beenbreuk op en smeekte via een video op YouTube om te worden geëvacueerd. In de Verenigde Staten is een rel ontstaan rond anti-Obama-posters. Daarop staat te lezen dat Barack Obama wil dat politici en bureaucraten de hele Amerikaanse gezondheidszorg gaan beheersen. En daaronder staat de tekst, loop naar de hel Barack. Een democratisch congreslid noemt de posters respectloos en eist dat ze worden verwijderd uit de metrostations van Washington. Op 70 plaatsen in Nederland kunnen geïnteresseerden de komende dagen kennis maken met de sterrenkunde. Tijdens de landelijke sterrenkijkdagen mag het publiek op de sterren wachten door professionele telescopen naar sterren en planeten kijken. Het is de 36e keer dat de sterrenkijkdagen worden georganiseerd. Dan het weer wolkenvelden. Het wordt 9 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. In het weekende is het wisselvallig. En begin volgende week wordt het iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan geen files. Ik geef een overzicht van de snelheidscontroles die zijn aangekondigd.